Trudy Vendrig met het NOS journaal. PVV-leider Wilders wil de onderhandelingen met de VVD en het CDA over een rechtskabinet hervatten. De PVV wil er praten omdat Wilders de belangrijkste criticus binnen het CDA is opgestapt. Hij doelde daarmee op Ab Klink, die gisteren zijn vertrek bekend maakte. In een eerste reactie zei VVD-leider Rutte dat hij de onderhandelingen over een rechtskabinet graag wil voortzetten. En ook CDA-leider Verhagen heeft zojuist gezegd dat hij door wil met VVD en PVV. Koningin Beatrix is vandaag verder gegaan met het ontvangen van fractievoorzitters. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over de mislukte formatie. Het energiebedrijf Energy Resources Holding wil een nieuwe kerncentrale bouwen. Het bedrijf heeft dat aan het ministerie van Vrom laten weten. Energy Resources is in handen van een aantal provincies en gemeenten... de voormalige aandeelhouders van energiebedrijf Essent. Het plan is dat de nieuwe kerncentrale bij de bestaande centrale in Borselen komt... en in 2019 klaar is. De ambrosia-plant moet uit de natuur in Nederland verdwijnen. De plant veroorzaakt hooikoorts en verspreidt zich steeds sneller. Als er niets gebeurt zal het hooikoortseizoen twee maanden langer duren, waarschuwt de Voedsel- en Warenautoriteit. Het zaad van de ambrosia zit onder meer in vetbolletjes voor vogels. De VWA roept iedereen op alle ambrosia-plantjes weg te halen voordat ze in bloei komen. De herfst is daarvoor een goed moment. Het Rijk moet het leeuwendeel betalen van de kosten voor de organisatie van het WK voetbal. In de gemeenteraden van de vijf speelsteden is een meerderheid die daarvoor garanties eist, zo blijkt uit onderzoek van de NOS. Als de overheid geen financiële zekerheid geeft voor bijvoorbeeld de aanpassingen van de stadions en de infrastructuur, dreigen de gemeenteraden de komst van een WK voetbal naar Nederland te blokkeren. De speelsteden zijn Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Enschede en Heerenveen. Het weer bewolkt en regenachtig, later van het zuidwesten uit droger.